Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe verklaringen afgelegd over de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. Zij werd vorig jaar gewurgd door twee broers uit Almelo met wie ze een relatie had. De broers zwegen altijd over het motief. Eén van de broers heeft volgens RTV Oost bij de behandeling van het hoger beroep wel gesproken. Zijn oudere broer zou kwaad zijn geweest omdat Lotte een naaktfoto van hem had doorgestuurd. Vervolgens zou hij door het lint zijn gegaan en haar een sloot in in hebben geduwd. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in Boris Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur tijd. De afgelopen avond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming. Maandag wordt besloten of die kan worden gehouden. Dan komt het comité bij elkaar dat de regels daarvoor vaststelt. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja... nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens de woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit... zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Eén bewaker kwam om. Waarschijnlijk zitten moslim-extremisten van Boko Haram achter de aanval. Het weer, veel bewolking vannacht met af en toe regen. Pas morgenmiddag is er wat meer zon. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. My heart is racing and anticipating the magic in your keys.